Ook deze Free Russia-organisatie is geschrokken van zijn dood. Ja, dat is gewoon een bom die inslaat. Ehm, het is, het is, ze hebben hem vermoord. Het is, ze hebben het voor elkaar gekregen. Vermoord. Ja, vermoord. En eigenlijk het ontzeggen van eh, hulp en eh, eh, medische hulp, goed eten. Dat hebben ze, ze, ze, hebben hem niet behandeld voor dingen. Ze hebben hem gewoon laten doodgaan wat eigenlijk moord is. Ook Navalny's vrouw Julia heeft gereageerd. Zij wil de berichten uit Rusland eigenlijk niet geloven. Maar als het waar is, moet Rusland gestraft worden, zegt ze. Vijf patiënten die in een ziekenhuis in Gaza lagen... zijn overleden doordat ze geen zuurstof meer kregen toegediend. Volgens de Gazaanse ministerie van Volksgezondheid... kwam dat door een stroomstoring. Die ontstond toen Israëlische troepen gisteren het ziekenhuis binnenvielen. Bij de politie zijn inmiddels 150 tips binnengekomen over een ontsnapte TBS'er, meldt Hart van Nederland. Vorige week vluchtte de man van 33 in Groningen tijdens zijn begeleid verlof en sindsdien is hij spoorloos. Hij is 9 meter lang, weegt 16.000 kilo en is 32 meter hoog. Ik heb het over de nieuwe brandweerauto van de provincie Utrecht. Daarmee kan bijvoorbeeld makkelijker iemand uit een hoog flatgebouw worden gehaald. Er zijn er gelijk een paar van besteld. En brandweer Herman is daar blij mee. Morgen heeft hij zijn eerste nachtdienst. En hij hoopt een klein beetje dat hij dan op pad mag. Nou, als ik op de kazerne slaap, dan vind ik het ook wel eh, fijn eh, als er wat gebeurt. Alleen ik gun natuurlijk niemand eh, als er iets echt eh, ernstigs eh, gebeurt. Dus nou, laten we hopen voor een kat in de boom morgenavond. Dan kunnen ze meteen de nieuwe knik in de ladder uitproberen... die het makkelijker moet maken om de ladder richting een huis of boom te bewegen. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen krijgen we een prima dagje met een mix van zon en wolken. En het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB paar korte files nog in het noorden van het land. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Leidse Rijn 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Op de veiligheidsconferentie in München zei ze dat ze president Poetin verantwoordelijk haalt. In de westerse wereld wordt geschokt gereageerd. Informateur Putters heeft vandaag gesproken met vicepresident De Graaf van de Raad van State en minister van Staat Cenk Willink. Putters gaat onderzoeken welke kabinetsvormen er mogelijk zijn. Op de WK zwemmen in Doha is Marit Steenbergen wereldkampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Ze zwom in een tijd van 52,56 naar het goud. Het is het eerste Nederlandse individuele WK-goud sinds 2013.